Alleen de rechtse partijen FPE en BZE stemden tegen. In de aangenomen wet worden alle uitspraken van rechtbanken uit de nazietijd nietig verklaard. Dat zorgt voor rechtszekerheid voor de deserteurs, zegt de Oostenrijkse minister van Justitie. Daarnaast heeft de aangenomen wet ook een belangrijke symbolische waarde. In de Amerikaanse staat Texas heeft een winkelmedewerker een winnend lot van 1 miljoen dollar achterover gedrukt. Een 67-jarige vaste klant vroeg in mei aan de bediende om te controleren of er een prijs op het lot was gevallen. De winkelmedewerker zei van niet, bewaarde het lot en inde een maand later zelf de prijs van 1 miljoen. Hij zegde vervolgens zijn baan in de winkel op. Zijn baas trok in juli aan de bel toen hij hoorde dat zijn winkel een lot had verkocht waarop 1 miljoen dollar was gevallen. Hij vond het verdacht dat niemand de prijs was komen ophalen en dat zijn voormalige medewerker plotseling was vertrokken naar zijn geboorteland Nepal. Zo'n 350.000 dollar is inmiddels achterhaald door de autoriteiten. De gemeenteraad van Tilburg wil niet verder met burgemeester Vreeman. Een meerderheid van 24 raadsleden steunde een motie van afkeuring... die stelt dat er, dat er een onwerkbare situatie is ontstaan. De fractievoorzitters gaan met de commissaris van de Koningin overleggen... over hoe het nu verder moet in Tilburg. De burgemeester wacht de uitkomst daarvan af. Vreeman heeft de gemeenteraad vorig jaar niet op tijd geïnformeerd over een tegenvaller bij de verbouwing van het Midi-theater. In de vergadering van gisteravond zei Vreeman dat hij de raad niet wilde informeren omdat hij bang was voor een bestuurscrisis. Het weer in de zuidelijke helft van het land regen, minima tussen 4 en 8 graden. Overdag trekt de regen naar het noorden en het wordt dan tussen 6 graden in het noordoosten en 14 in het zuiden.